Om twee uur vanmiddag wordt bekeken of er weer kan worden gevlogen. Het vliegverbod heeft nauwelijks gevolgen voor Nederland, omdat er vanochtend maar een paar vluchten naar Ierland gaan. En ook mag er gewoon over Ierland heen gevlogen worden, omdat de aswolk die hoogte niet bereikt. Minister Verhagen is niet onder de indruk van een toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad. Die verweet de Verenigde Staten en andere landen dat ze hun kernwapens niet ontmantelen. En noemde daarbij ook Nederland. Volgens Verhagen probeert Iran met retoriek de aandacht af te leiden van zijn eigen nucleaire programma. Ahmadinejad gaf de toespraak in New York op een conferentie over kernontwapening. In Griekenland hebben docenten een tv-studio van de staatsomroep twee uur lang bezet gehouden. Zo'n veertig leraren van het voortgezet onderwijs onderbraken een uitzending van het journaal. Met hun actie protesteerden ze vooral tegen forse bezuinigingen op het onderwijs. De leraren beëindigden hun bezetting na het voorlezen van een korte verklaring voor de camera. Door overstromingen in het zuidoosten van de Verenigde Staten zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Tennessee is het zwaarst getroffen. Door hoogstbuien zijn rivieren overstroomd. In verschillende steden zijn hele woonwijken geëvacueerd. Reddingswerkers gaan van deur tot deur om mensen uit hun huis te halen. Er zijn ook mensen omgekomen in de staten Mississippi en Kentucky. Het wereldkampioenschap snoeker is gewonnen door de Australier Neil Robertson. In de finale versloeg hij Graham Dodds uit Schotland met 18 tegen 13. Het was pas de derde keer in de geschiedenis dat het WK snoeker niet door een Britse biljarter is gewonnen. Robertson krijgt voor zijn overwinning 250.000 pond. Het weer...